Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen gaan in de treinen tegen te gaan. Ook gaat NS meer dan 100 extra beveiligers inhuren op de stations. Dat hebben de vakbonden en NS besloten na een dag van overleg. De zogenoemde dubbele bemensing wordt uitgebreid. Nu worden er al twee conducteurs ingezet op late treinen in het weekend. In de toekomst gebeurt dit bij alle nachttreinen en op de avonden als er veel uitgaanspubliek naar huis gaat. Met de maatregelen moet zowel de daadwerkelijke veiligheid als de veiligheidsbeleving van medewerkers en reizigers verder worden vergroot. Zo staat in een gezamenlijke verklaring van de NS, de OR en de bonden. De lucht tussen minister Ascher en de ING over het aan de kant zetten van uitzendkrachten is enigszins geklaard was onenigheid ontstaan over een bericht in de Volkskrant. Die krant meldde op basis van een interne ING-notitie dat de bank veel uitzendkrachten aan de kant zet, omdat anders na 1 juli de nieuwe ontslagvergoeding zou moeten worden betaald. Ascher noemde dat vanochtend buitengewoon schandalig. Hij en vicevoorzitter Timmermans van ING hebben vanmiddag over de kwestie gesproken. In een gezamenlijke verklaring staat dat de minister zich volgens ING op onjuiste informatie heeft gebaseerd en ook dat het interne memo van ING onduidelijkheid schept over de manier waarop de bank invulling geeft aan de wet werk en zekerheid. En dat ING zijn best gaat doen om onduidelijkheden weg te nemen. In Amsterdam hebben meer dan 100 sekswerkers gedemonstreerd tegen de sluiting van raambordelen. Ze liepen met spandoeken en protestborden naar het stadhuis waar ze burgemeester Van der Laan een petitie gaven. Amsterdam is al jaren bezig om het Wallengebied veiliger te maken en uitbuiting van prostituees te voorkomen. Meer dan 100 van de 500 prostitutieramen zijn al gesloten. Volgens een belangenvereniging voor sekswerkers werkt dat allemaal averechts. Als de ramen worden gesloten, worden prostituees in de illegaliteit gedwongen, zegt de vereniging. Het weer op de meeste plaatsen helder met opklaringen. Vannacht in het noorden weer nevel of mist. Morgen overdag zonnig, er is dan wel veel hoge sluierbewolking. Het wordt 15 graden op de Wadden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten.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 Ha, En dat waren ze, uh, de heren van uh, eh, Stage Republic. Ze komen uit uh, Amsterdam. Daar, daar hebben ze dus dan hun domicile, zoals ze dat heel mooi eh, zoals we dat dan heel mooi noemen. Ehm, goed, eh, we gaan zo eh, nog even één. we gaan zo dadelijk nog even één nummer draaien. Dat, dat, dat, doen we, dat doen we zo dadelijk. En dan hebben we natuurlijk onze vriend die daar gaat zitten en het een en ander gaat laten horen straks. Dat is Sebastian Benjamin die al, al het een en ander gedaan heeft om ja, in ieder geval het geluid goed te krijgen. Want we willen natuurlijk niets aan het toeval overlaten. Dus dat eh, is eh, zo dadelijk. Maar we hebben natuurlijk ook nog, eh, nog muziek liggen. Want volgende week is er ook een dame. Dat is een, zij heeft een redelijk bekende vader voor ons dan. Want Martijn van Waveren is de vader. En Gabby Lieve, dat is zijn dochter. En die komt volgende week samen met pa naar de studio. En dit was dat mooie nummer wat ze hebben gemaakt eh, een tijdje terug alweer. En dat nummer dat heet Hide and Seek. Hier is uh, eh, Gabi Lieve. En ze krijgt de hulp daarbij van Jaap Reesma. Lieve van eh, Waver. Eh, zij eh, zal volgende week bij ons hier zijn in onze studio. Daar waar Sebastian nu plaats neemt op de kruk. En hij gaat een aantal nummers zo dadelijk laten horen. Maar voordat we dat gaan doen gaan we natuurlijk eerst vragen van... Welke nummers? Want we, hebben, we doen het in een paar blokken van, van drie. Dus nou, ik zou vragen aan Sebastian welke drie nummers eh, doe je in het eerste blokje? laten we beginnen gewoon bij, eh, bij het eerste nummer wat je gaat spelen. Want, dat, eh, want anders dan, bij, bij de tweede of bij de derde zijn we dan alweer kwijt wat het eerste liedje alweer was. Dus we doen het even tussendoor even, ook nog even de aankondiging. Maar het eerste liedje, wat ga je spelen, Sebastian? Dit liedje heet Stone Cold Heart. Oké. You lit a fire, a fire, a fire, a fire in my stone cold heart. It's getting higher and higher and higher, a fire in my stone cold heart. You got me feeling like I never ever felt before. You light me up, you light me up. A fire in my stone cold heart. You light me up, you light me up fire in my stone cold heart. I've been waiting and waiting and waiting, waiting for a shooting star. It's getting later and later and later, waiting for a shooting star. You got me feeling like I never ever felt before. You light me up, you light me up. A fire in my stone cold heart. You light me up, you light me up. don't you see for yourself that I've become someone else? You light me up, you light me up, a fire in my stone cold heart. You won't believe it until you see it. You got me feeling like I never ever felt before. You light me up, you light me up. A fire in my stone cold heart. You light me up, you light me up. A fire in my stone cold heart. What don't you see for yourself? You light me up, a fire in my stone cold heart. Dat was eh, even het eerste eh, nummer wat, eh, wat, wat je gespeeld hebt. ik, ik heb zoiets van toch dat je even smelt van datgene wat, wat iemand dan bij je losmaakt zoiets, zo'n beeld. En dat je toch, eh, het wachten is meer dan waard. Dat zit een beetje in het liedje verstopt. Ja, dat klopt misschien wel, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is een beetje, ik krijg ook een beetje een beeld van iemand die toch uiteindelijk wel gelukkig is met het lange wachten wat, eh, wat hem, eh, wat dat het waard is. Dat, dat is een beetje het beeld van een man die daar eh, zo staat. Dat, dat, dat zie ik dan bij het liedje. Maar goed, eh, dat is de interpretatie die ik eraan geef. Stone Cold Heart was ja, dat. die interpretatie, daar, eh, daar, daar doe ik het wel voor. <laughs> de, het tweede nummer, Sebastian. Ehm, ik ga nu een liedje spelen dat heet The Outside World. The Outside World. you won't deceive me. You love me for free, and I will be right here by your side. I will be right here by your side. you must compete with me. We never agree. You see, you need me. You love me for free. And I will be right here by your side. Well, be right here by your side. They think we're okay and they know you are my girl. Don't you think we keep up a charade to the outside world? Come back to the day my key. Come right. to the outside world. I will be right here by your het is... Het is eh, ehm, er zit alles in. Liefde, maar ook loyaliteit. Dat is toch ook eh, wel, eh, wel iets wat er ook in doorklinkt. Uiteraard hebben we dan nog de laatste van het blokje. Het eerste blokje van drie. Want dat maakt het, het, het trio compleet. En ehm, ehm, ja, de, de, eerste twee nummers, wanneer, van, wanneer dateren die eigenlijk, Sebastian? Stone Cold Heart is van eh, best wel recent, eind vorig jaar, december of zo. Ja. En The Outside World is denk ik van wel, iets eerder, denk, denk ik. Ja. De, eh, vorige winter, zoiets heb ik die geschreven. Ja. Oké, dan komen we nog even op eh, terug over de, over de winter. <laughs> het, het laatste nummer van dit blokje van drie, welke ga je spelen? Ehm, ik wilde mijn eh, huidige singeltje spelen, eh, Wagon Train. Eh, die gaat natuurlijk heel anders klinken. Want ja, ja ik, maar ik ben heel nieuwsgierig hoe die gaat, gaat klinken hier. Ja, het is in ieder geval wat meer up-tempo dan de vorige nummers. Maar het is natuurlijk de akoestische versie. Juist. Uiteraard. Hier is die, Wagon Train. so many melancholisch blijft het liedje wel. Eh, maar op een, een of andere manier eh, zit er ook toch iets, eh, iets, iets met een glimlach in verstopt. dat had ik al een paar keer toen ik dat liedje naar je zat, te kijken op je YouTube. ik heb hem ik geloof wel vijf of zes keer achter elkaar zitten. En toch had het wat. Dus, ja, en heeft het nog steeds. hoe je daarnaar luistert, denk ik. Ja. Het is in principe een heel vrolijk deuntje. Ja. Maar ja, als je inderdaad wat de moeite neemt om, om iets verder te luisteren... dan zit er toch wel een, een wat melancholische diepgang in. Ja, ja. dat, eh, die, had ik, eh, die, had ik wel, eh, die had ik wel bemerkt. Ja. Goed, we gaan zo dadelijk het tweede blokje van drie doen. Dus je hebt nu even, gewoon even, even een paar tellen rusten. Want we gaan oh, ook een slokje water drinken. Ja, ja, we gaan dat wel even voor je regelen. Dus dat, <laughs> gaat, gaat, helemaal goed komen. Goed, dat was Sebastian even voor, de, voor dit moment. Maar we hebben natuurlijk ook nog gewoon muziek in onze toverdoos zitten. Zoals we dat heten. Eh, Gerard Ekdom, die eh, binnenkort van 3FM eh, naar Radio 2 gaat verhuizen... die had tegen ja, Menno Timmerman en tegen een hele hoop andere mensen gezegd... ik snap helemaal niks van deze band. En toch, ja, die band die maakt rootsmuziek... maar dan wel op een hele eigen wijze. En wat ze gaan doen in Rotterdam, dat, dat, dat weet ik al helemaal niet. Maar ze maken toch wel inderdaad muziek waar alle invloeden in verstopt zit. En dit is het nummer eh, wat, eh, wat je nu hoort eh, van het album Mon Cher Amour. Het tweede nummer van, van deze Rotterdamse groep. Is de enige waar Molly's Kroon de leadvocale voor haar rekening neemt. Hier is Unicorn. Van de Cosmic Carnival. never. dat waren ze. Yellow Grass was dat met, eh, met het nummer More Than You Should Know. En zij hebben ehm, ja, min of meer al hun album uitgebracht. Het is ook het titelnummer van het, eh, van het album. Ehm, wat ze eh, vorig jaar in, dacht ik ergens in september of nee, november denk ik zelfs... in de soet hebben, hebben gedaan. We draaien nog één uh, eh, nummer en eh, dan eh, mag Sebastian Benjamin het weer, weer gaan doen met drie nummers in het tweede blok, het finale blok, om dat, om dat te doen. Maar er komt nog meer aan. Zo hebben we de komende maand, dus volgende week Gabi Lieve, maar de week erop Gravel Town uit Rotterdam. En als het goed is, hebben we ook, hebben we ook deze dame hier die bij ons gaat langskomen. En zij gaat op 12 juni in Paradiso haar EP presenteren. Zij heeft er al eh, drie heeft ze al, eh, gemaakt. Drie singles. Shadowland. Ehm, dat heeft ze al gedaan. Eh, Lay It Down. Ook een heel mooi, mooi nummer. En inmiddels heeft ze ook al het derde nummer al min of meer online gezet. Die clip. En ik vind eerlijk gezegd, als je dat nummer hoort... dan hoor je eigenlijk toch wel een klein beetje... tikje Beyoncé ertussendoor. En toch blijft het toch ook heel eigen van deze dame. Hier is Jeruzalem met Rabbit Hole. kaartjes. De kaartjes zijn te koop eh, vanaf eh, niet al te gekke lange tijd. Eh, via het gebruikelijke kanaal om de kaartjes te krijgen. geloof via, een, via een ticketsite. Daar kun je ze op vinden. En anders moet je maar gewoon even kijken bij Paradiso Amsterdam. Daar zal het zeker staan. 12 juni, dan gaat om half tien het, het gebeuren. Dan wordt die EP gewoon ten doop gehouden. Dus dan weet je dat alvast. Eh, maar misschien komt ze 30 april. Dat moeten we nog eventjes eh, even afwachten. Maar we gaan het wel eh, proberen of ze dan hier naartoe komt. Dus ga ik weer even kijken naar de overkant. Want Sebastian heeft weer plaatsgenomen aan, aan de ene kant van, van mij. Met gitaar in zijn, in zijn handen. En Sebastian, ja, wat... Wat is het eerste nummer van het blokje, of het tweede blokje van drie? Eh, dit liedje Don't Shut Me Out. Don't Shut Me Out. Yes. shot me you have to see. Don't turn your back. zit hier iets van een hele mooie... Eh, met een, ja, ik kijk altijd naar de positieve kant eh, van, eh, van het verhaal eigenlijk. dat je toch, wat er ook gebeurt, dat je er altijd voor moet, moet blijven gaan. niet bij de pakken neerzitten en ook zeker niet de, de, situatie terug toekeren. Dat, dat is zo'n beetje wat, wat, wat ik in dit verhaal... wat jij mij probeert te vertellen probeert over te brengen. Dus eh, dat, ja, eh, dat, dat is ook eh, een beetje het positieve wat ik erin heb zitten. Nooit het, het, gesprek uit de weg gaan. Dat haal ik eruit. En... En dat is wat ik, wat ik zo prachtig vind aan dat liedje van wat je net hebt gezongen. Don't Shut Me Out. Ja, dankjewel. Ja, ja. Dat zit er inderdaad wel een beetje in. er zit altijd nog wel ergens potentie. Ja. In ieder geval voor, voor voor één partij. En dan... Ja, ja. Eh, hoe het met de andere partijen is, ja, dat laten we dan maar in het midden. Maar goed, eh, dit is dan uit de, de gezichtspunt van degene die het liedje geschreven heeft. Dat, ben jij dus. Maar goed, eh, we hebben er nog twee. Dus ik zou je willen vragen, welke is de volgende van het laatste blokje van drie? Dit liedje heet Feel Your Love. Oké. summertime is bringing back my memory. You just take your time, don't waste it on me. You got something else on your mind. I'll give up and you get on with your life. Cause I can't feel your love, don't waste it on me now. eyes are do Don't blame it on me. What do you even bother to stay? I'd understand if you just went away. Cause I can't it on me now. No, I don't, I don't, I don't, I don't. die... Eh, <laughs> dat, dat, eh, ja, dus soms ben ik even sprakeloos. En dan moet je er ook gewoon helemaal niks aan toevoegen. Dus eh, ik voeg er ook niks aan toe. Het is een heel, hele, hele harde boodschap. Eh. Ja, dat, eh, dat had ik wel een beetje in, dat had ik wel een beetje door. Maar dat, dat maakt ook het leven ook wel weer mooi. als je op een gegeven moment ook geconfronteerd wordt met een aantal zaken. Hè? Want anders zou het leven gewoon alleen maar heel eenzijdig zijn. En dan groeien de bomen voor iedereen de lucht in. Maar zo is het toevallig niet. Het laatste nummer van, van vanavond, Sebastian. Eh, wat je live eh, hier bij ons eh, gaat spelen? Dat heet Madison. Madison? Ja. The tree will fall down. The tree will fall down. You stood so tall. Look at you now. Take a look at you medicine and how'd you cure the pain? A hurt is only gonna leave a stain. One day, the light, the light will go the light will go out. You grew so old. Look at you now. Take a look at you now. Alone and all. the day Where'd you find the medicine and how'd you cure the pain? Hurt is only gonna leave a stain. Sorry hoor. Ja. Dat eh, kan gebeuren. En ehm, ja, nee, eh, laten, eh, laten we het ook... Uh, wil, wil, je het liedje nog, nog een keer proberen opnieuw te zingen of niet? Want, ik ben lang blij dat ik de vijf heb kunnen zingen. Ja, nou, laten we, laten we het ook bij die vijf lekker houden. Dus dit, dit heeft te maken met, met iets... Dat moet ik er wel even bij zeggen. met Van de Week. Sebastian was een deel eh, even slecht eh, bij, eh, bij Stem. En nou goed, hij is uiteindelijk bij, bij de vijfde terecht gekomen. dus vinden we het gewoon super dat je dat gewoon gedaan hebt. maar dit, dit zijn de dingen die gewoon kunnen gebeuren. dankjewel, Sebastian. We gaan nog even, we gaan nog even, even praten met je zo, zo dadelijk. Maar we hebben ook nog even wat muziek. Ja, dat, dat, dat vertelde je me even buiten de uitzending om. Maar goed, maar nu is het gewoon duidelijk eh, wat er aan de hand is. Dan ben ik eh, liever eh, eerlijk en geef ik ook gewoon meteen het commentaar... dat mensen niet denken van, hé, hey, wat is er aan de hand? Dit was er dus aan de hand. Toon van Mil, die is bij ons een aantal weken geleden geweest. Hier is hij met dat nummer wat, waarmee hij eigenlijk besloten heeft om zijn werk aan de willigen te hangen. Hier is niet verder dan tot hier. van mijn kop. In mijn luxe leasebak voel ik het knellen van de stroop. Waar ben ik van de weg geraakt? Ergens tussen de tweede hypotheek en derde vrouw. Waar ben ik die zak geworden? Ja, ik die ik niet worden zou. was voor mij, ik vond nog te vaak waarmee ik door het leven vloog. Ik ga het maken, ik ga het weer maken. Ik ga niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier. Niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier. Ik ga niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier. Dan sta je op een aan Zeg, geef mij eens een clubje vier. Je vrouw is naar intuïtief kleien. Zeg daar zelf, is dat tot plezier? En je doelgroepanalyse is door je chef weer neergehaald. Dus deze maand weer geen bonus. Je hebt je target weer niet gehaald. En was ik twintig en de wereld was voor mij tot nog te vaart waarmee ik door het leven vloog. Ik ging het maken, ik ga het weer maken. Ik ga niet verder dan tot hier, niet verder Dus we weten het nog. Toen wij twintig waren, gingen wij in onze lelijk eend naar Tessel toe. Daar gingen wij s'nachts in onze blote kont zwemmen met die twee mooie Duitse meiden van twee tenten verderop. Daar werden we die ochtend erop wakker met zand tussen onze billen. Het ultieme geluk, zand tussen onze billen. Mijn vraag is, wanneer hebben wij voor het laatst zand tussen onze billen gevoeld? Eens was ik twintig en de wereld was voor mij. Ik vond nog de vaart waarmee ik door het leven vloog. Ik ga het maken, ik ga het weer maken. Ik ga niet verder dan tot hier, niet verder dan tot hier. Ik ga niet verder dan tot hier. En dat was een Toon van Mil. Ook, eh, nou, Toon was het ook, eh, die deed het ook eventjes in een nummer hoor. Dan moest hij toch ook eventjes, eh, <laughs> moest hij ook even hoesten. Maar goed, ehm, het, ik ben blij dat, dat je geweest bent. En nou ja, het, het zit erop. ik hoop dat je het leuk hebt. Ja, hartstikke leuk. Ja? En soms is dat een pre en een randje op je stem, maar dat was net iets te veel. Ze ja. Dus ging een beetje in de overdrive. Ja. Eigenlijk niet. Ehm, in ieder geval, eh, ze kunnen jou de komende weken zeker eh, gaan bewonderen eh, in, in het land. Want je, je bent nog niet klaar met, met het een en ander. Dus wat dat er gaat... wat, wat is het eerstvolgende wat je, wat je gaat doen? Ehm, moet ik heel even denken... Wacht even, ik heb het hier staan. volgens mij is dat publieke werk in Breda. Nou, dat is aanstaande zondag, dat klopt. Ja. Waar, waar speelt zich dat af in Breda? Eh, dat is Café Publieke Werken in de Sint-Anna-straat. Ah, oh, dat is gewoon een café. Ja, want ik ben bij de Mets in, eh, in Breda geweest en in het Chassé Theater. Dus, ja, eh, Mets is een, de Mets is een, poppodium. Ja. Chassé Ja. Ben, je, ben, ben, je wel eens geweest in Mets? Ja, ja, heb ik ook wel eens opgetreden in, ja. in het café. Dordrecht Breda is ook niet veel van elkaar af volgens nee, Nee, nee, nee. Uh, wij kunnen kiezen of naar Rotterdam of naar Breda. Dat is om het even dat maakt niet zoveel uit, hè? Nee, nee, je Zit precies, wat dat betreft zit je ja. mooi precies in het midden. Maar ik weet dat ook Breda daar en eh, eh, toch wel een redelijke, ook een redelijke popcultuur eh, Absoluut, absoluut. En ja, daar, daar treed ik ook regelmatig op. Heb ik in het verleden ook vaak gespeeld. Ja. Ehm, goed, je gaat zo dadelijk weer, weer terug. Ik vond het leuk dat je, dat je geweest bent. Ja, vond ik ook. En nou ja, we wachten heel erg nieuwsgierig af naar met welk materiaal je gaat komen de komende tijd. Ja, ik hou jullie op de hoogte, absoluut. Goed. Dankjewel. Sebastian Benjamin was dat eh, uit uh, Dordrecht. Hij eh, gaat huiswaarts. dus voor de mensen die het willen weten. Ehm, publieke werken Breda aanstaande zaterdag. dan, zondag zelfs nog. Marcus, wij zeggen dan in koor. Dan zeggen wij altijd in koor van... dat zeggen wij altijd. Tot, tot volgende, week. Inderdaad.